Visser met het NOS-journaal. Bij de brandweerkazerne in Hoofddorp zit iemand in isolatie... die is besmet met het coronavirus. De patiënt woont in het buitenland en was in Nederland op doorreis. De persoon zit nu in een speciale containerwoning. Op het brandweerterrein zijn meerdere coronacontainers neergezet... als eerste opvang voor doorreizigers. Vanmiddag maakt het RIVM bekend dat er 15 nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Daarmee komt het totale aantal op 38. Er is een duidelijke relatie tussen de hevige bosbranden in Australië... en de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek... onder leiding van de Nederlandse professor van Oldenborg. De kans op grote bosbranden is met tenminste 30 toegenomen... sinds het begin van de vorige eeuw. Als de aarde 2 graden opwarmt... zullen er nog veel vaker bosbranden ontstaan, al dus de onderzoekers. De studie werd opgestart vanwege de discussie over de vraag... of de bosbranden werden veroorzaakt door het klimaat. Van Oldenborg is onder andere verbonden aan het KNMI. Ongeveer 220.000 volwassenen in Nederland gebruikt in 2018 dagelijks of bijna dagelijks cannabis. In 2017 waren dat er nog 140.000. Dat blijkt uit de Nationale Drukmonitor. Meer dan 8% van de Nederlanders is een overmatig drinker. Dat is minder dan in voorgaande jaren. In de monitor staat verder dat het gebruik van cocaïne, ecstasy en amfetamine aanzienlijk lager ligt dan van cannabis, maar wel ruim boven het Europees gemiddelde. Hiphopgroep Broederliefde is niet welkom op het bevrijdingsfestival in Zoetermeer. De verantwoordelijk wethouder heeft dat besloten na commotie over het optreden op sociale media. In 2016 kwam een van de leden van Broederliefde in opspraak vanwege antisemitische leuzen tijdens een voetbalwedstrijd. De burgemeester van Zoetermeer noemde het geplande optreden... een onbegrijpelijke en onacceptabele keuze. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen grijs en in de middag opnieuw regen. Behalve in het uiterste noorden. Het wordt morgen een graad of 7. Vrijdag wisselend bewolkt en een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is Bianca van de ANWB. Het is nog altijd wat drukker op de wegen rond Amsterdam... door de nasleep van ongelukken en pechgevallen. Op de A10 staat het vast vooral aan de westkant van de stad richting Zaanstad. Daar heb je nog 20 minuten vertraging voor knooppunt Koenplein... Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je ook 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A10. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat het vast tussen Aalsmeer en afrit Haarlem-Zuid.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 I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it. Kick I'm getting money now. acting funny now. Thought she love me, but she only tryna fuck me for the clout.